Poedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De burgemeester van Katwijk noemt Geert Wilders de negatiefste politicus... als het gaat over de opvang van vluchtelingen. CDA-burgemeester Wienen houdt zich binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... bezig met de vluchtelingenopvang. Als voorbeeld noemt hij de uitspraak van Wilders... om de grenzen te sluiten voor terroristen... Wienen vindt dat onzinnig en bijna tragisch voor mensen die vluchten voor geweld en terrorisme. Wilders noemt de uitspraken op Twitter het beste bewijs voor een snelle invoering van een gekozen burgemeester. In Syrië is een belangrijke dam heroverd op islamitische staat. Daarmee zijn de jihadisten een belangrijke aanvoerroute naar hun zelf uitgeroepen hoofdstad Raqqa kwijt. Bij de aanval kregen Koerdische en Arabische strijders steun van westerse bombardementen. Ook in Irak leed IS een gevoelige nederlaag. Het leger dringt steeds verder door tot de stad Ramadi... die in handen is van de terreurorganisatie. Militairen zijn inmiddels in de buurt van belangrijke overheidsgebouwen. Louis van Gaal stopt mogelijk als trainer van Manchester United. Hij zei na de verloren wedstrijd tegen Stoke City... dat hij wellicht de eer aan zichzelf houdt. Het was de vierde nederlaag op rij. Van Gaal verwacht dat hij maandag tijdens de wedstrijd tegen Chelsea nog op de bank zit maar weet dat hij weinig tijd heeft om het tijd te keren. De politie heeft in Hardenberg twee illegale radiozenders uit de lucht gehaald, meldt RTV Oost. In beide gevallen zat de apparatuur in een hoogspanningsmast. De politie noemt dat levensgevaarlijk. Van wie die apparatuur is, is nog niet bekend. En het zachte weer heeft vandaag gezorgd voor een nieuw file-record, zegt de Verkeersinformatiedienst. Het was volgens de VID nooit zo druk op 26 december. Op het hoogtepunt, rond half drie, stond er 90 kilometer file. Vorige jaren stond er nooit meer dan 70 kilometer op tweede kerstdag. Het weer, het was met 15 graden ook nog eens de warmste kerst ooit gemeten. Het blijft vannacht droog, ook morgen en overmorgen overwegend droog en zacht.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 Eh, de kerstuitzending op tweede kerstdag 2015. En dat allemaal op 26 december. En ja, we gaan, we gaan een lekker plaatje weer draaien tot de klokjes van 7 uur natuurlijk. Met, ja, waar, waar, met wie? Met wie? Ja, dat doen we met Joop Evers en Hans Bakker. De mooiste kersthits hoor je hier. waren ze dan uit 1984. Band Aid en Do They Know It's Christmas Time. Hello. ZFM Entertainment for You 106.9 en de 104.5 op de kabel hier van Zandvoort. En eh, ja, de gezelligste station met de allermooiste kersthits. En eh, dat eh, allemaal vanuit Zandvoort en omgeving natuurlijk. En we gaan verder met Bonnie M en Mary's Boy Child. Oh my lord. Mary's Boy Child, Jesus Christ was born. on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. mooiste kerstdagen beleef je bij ons. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so... Je smelten hier in de kou. Met jou naast mij vergeet ik dat en gauw. Dit wordt een heel gezellig ritje samen in de Arnhemsweg. dat was hij dan, En uh, samen in de Arreslee. We gaan lekker verder met Johnny Mathis en When a Child is Born hier bij CFM Entertainment. Uh, goedenavond. I believe we can be more sensitive to the needs of our fellow man. That we can be better neighbors to each other. Sometimes we take too much for granted and we forget to tell each other we care. I think the holidays provide a wonderful opportunity to bind friendships and to show our loved ones that they're important to us, that we're happy they're in the world. It's something we should do more often. And the spirit of Christmas is a joyous reminder of our responsibilities as people. one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream. it must come true. wensen nu een vrolijk kerstfeest. Wintertime, Christmas time, best time of the year. Everybody hold their lover near. Christmas time, lonely time, lonely without you. All here by myself, what can I do? time, peaceful time, that's what it should be. Love and understanding, all you see. But why the world is still at war, I don't understand. Can they see it's running out of hand? But I special about this time of year. The Christmas feelings everywhere. Just got home to join you. like op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. was hij dan. De lekkerste kersthits hoor je hier voorbij komen natuurlijk bij uh, eh, ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Dit was John Wagner en ik kom naar huis met kerstmis. We gaan verder met Nat King Cole en My Little Christmas Tree. Blijf lekker luisteren. little Christmas tree. No one to buy you, give yourself to me. You're worth your weight in precious gold, you see. My little Christmas tree. Promise you will be nobody else's little Christmas tree. I'll make you sparkle, just you wait and see. My little Christmas tree. I'll put some tinsel in your hair, and you'll find there's a strange new change that you have never seen. I'll bring my boy a toy, he'll jump for joy to see his bright new queen. With me you will go far. I'll show Saint Nick the tree you really are. And there'll be peace on earth when Daddy lights your star. My little Christmas tree. say, Nick, the tree you really are. And there'll be peace on earth when Daddy lights your star. My little Christmas tree. You're big enough for three. My little Christmas. beste wensen voor het nieuwe jaar. is alweer bijna daar. De mooiste tijd van het jaar. Samen zijn met iedereen om je heen. De lichtjes in de boom. Het lijkt een grote droom. Ik kan niet wachten, was het maar vast bovenaan staat deze keer jouw naam. Oh, mijn eerste kerst met jou. Toen was jij nog niet daar. Ik deed wel vrolijk, maar was zo alleen. Het was mijn grootste droom. Kerstmis bij de boom. Samen met luisteren. Grace. En mijn mooiste kerst hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, daar streven we eigenlijk nu op af. Zo direct, eh, ja, dan eh, zitten we weer nieuws van 7 uur. Dus we gaan nog eventjes wat muziek draaien. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En ja, we gaan, eh, we gaan gewoon verder met eh, ja, de Jackson 5 en I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Wij wensen je fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. En zo is dat. Ja, dat was hij dan. De kleine Michael. Van de Jackson 5. En I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Nou, ik heb het ook gezien hoor. En eh, ik zou in ieder geval zeggen bedankt voor het luisteren alvast. En eh, ja, nog een fijne voortzetting van deze tweede kerstdag. En eh, ik zou zeggen tot volgend jaar. Ja, tot dan. Doei! Wens wenst jullie allemaal fijne